Zes uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Honderden vluchtelingen zijn de grens tussen Griekenland en Macedonië overgestoken. De meeste komen uit Syrië en Afghanistan en willen via Macedonië naar West-Europa om daar asiel aan te vragen. Eerder werden ze tegengehouden door de Macedonische politie, die daarbij ook traangas gebruikte. Daarbij zouden ook mensen gewond zijn geraakt. De Afghaanse vicepresident heeft een aanslag van de Taliban overleefd. Strijders probeerden vicepresident Dostum in een hinderlaag te lokken. Zijn konvooi werd in het noorden van Afghanistan door de Taliban aangevallen. Maar de bewakers van Dostum sloegen de aanval af. Ze zouden acht Taliban-strijders hebben gedood. Dertien strijders zijn gevangen genomen. In maart overleefde Dostum een aanslag van een zelfmoordterrorist te paard. De pers in Zuid-Soedan is in staking gegaan. In het land wordt 24 uur lang geen nieuws gepubliceerd. De aanleiding is de moord op een journalist en dreigementen van president Kier van Zuid-Soedan. Die zei vorige week dat kritische journalisten voor hun leven moeten vrezen. Een prominente journalist zegt dat de pers niet wordt beschermd door de Zuid-Soedanese overheid. Dit jaar zijn in Zuid-Soedan al zeven journalisten vermoord. In het land woedt sinds 2013 een burgeroorlog. Premier Rutte zou dolgraag weer lijsttrekker worden van de VVD als hij vandaag zou moeten beslissen. Maar voegde hij eraan toe, dat is niet aan de orde en neemt het besluit een half jaar voor de verkiezingen. Rutte reageerde op vragen van journalisten over zijn geloofwaardigheid omdat hij woensdag in het debat over Griekenland door de oppositie fel werd aangevallen, omdat hij verkiezingsbeloften zou hebben gebroken. Het weer, flink wat zon, alleen in het westen en noordwesten nog wolkenvelden. Vanavond in het westen ook opklaringen, minima vannacht rond een graad of 15. Het weekend is zomers met smiddags 25 tot 27 graden. Zondag later bewolking en kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor afrit Bunschoten 2 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Diemen 9. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Ippenburg en Zoeterwoude 5 kilometer. De vertraging is een half uur daar.